Hij kwam terug van een vakantie op een waddeneiland. De veerboot werd in de haven van Schlutsiel opgewacht door zo'n 100 boeren... die boos zijn over de verlaging van subsidies... De politie zette pepperspray in om de boer op afstand te houden en de boot moest terugvaren. De komende tijd staan er in Duitsland meer boerenprotesten gepland. Op Marken in Noord-Holland worden vannacht uit voorzorg dijkwachten ingezet... vanwege het hoge water in het Markenmeer, meldt de gemeente Waterland. De afgelopen avond waren er inspecties door Rijkswaterstaat... omdat een deel van de zuidelijke dijk eerder is afgekeurd... De gemeente verwacht niet dat het water over of door de dijk zal komen. Onder meer omdat de weersverwachting gunstiger is geworden. Rusland gebruikt in de oorlog met Oekraïne raketten uit Noord-Korea... zegt de VS op basis van inlichtingendiensten. De Russen zouden onder meer afgelopen zaterdag zo'n raket hebben gebruikt... maar toen zou niets belangrijks zijn geraakt. Ook dinsdag zouden door Rusland meerdere Noord-Koreaanse raketten zijn afgevuurd. De raketten zouden een bereik hebben van bijna 900 kilometer. Washington waarschuwt al langer dat Moskou grote voorraden krijgt van Noord-Korea. Hans Hogendoorn stopt als stem van het radioprogramma Met het oog op morgen. Hogendoorn was vanaf het begin van het programma in 1976 te horen. Nu hij 76 is, vindt hij het tijd om te stoppen. Het NOS-programma zoekt naar een nieuwe stem en iedereen die denkt kans te maken kan zich online aanmelden. Het weer bewolkt en zo nu en dan regen, met in het noorden kans op wat natte sneeuw. Het is van noord naar zuid 2 tot 8 graden. Overdag ook af en toe regen, bij 3 tot 9 graden. In het weekend wordt het kouder.